Kom weer terug en doe het vlug. Ik hou van jou, was jou altijd trouw, dus kom weer terug. Laat me niet staan, waar doe je me aan? altijd gelukkig met elkaar. Opeens was jij verdwenen, wij horen toch bij elkaar. Wat is dan jouw bedoeling, kom jij ooit nog terug? was waar jij me zei. Had nooit verwacht, zo diep in de nacht, dat jij zo zo gaat. Je liet me daar staan, oh kom weer terug. Jij hoort toch bij mij, alleen maar bij mij. samen, altijd gelukkig met elkaar. Opeens was jij verdwenen, wij horen toch bij elkaar. Wat is dan jouw bedoeling? Kom jij ook nog terug bij mij? Dit was toch echte liefde, dat was waar jij me zei. Kom weer terug en doe het vlug. Ik hou toch van jou, was jou altijd trouw. Oh, kom weer terug. Laat me niet staan. Waar doe je me aan? dan laat ik je vrij, maar kom dan terug. Kom weer terug. En doe het vlug. Ik haal toch van jou, was jou altijd trouw. Oh, kom weer terug. Laat me niet staan. Maar doe je me?